Michel Koenen met het NOS-journaal. Een docent bij de politie heeft 350 euro boete gekregen... voor discriminerende teksten over moslims op Facebook. Zo schreef hij onder meer... Ik haat moslims en ik hoop dat ze allemaal een lange dood sterven. Vier mensen hadden aangifte gedaan tegen de politiemedewerker... die docent was bij het landelijk dienstcentrum van de politie. De man zou inmiddels zijn overgeplaatst naar een andere plek... Of de politie verder nog maatregelen neemt tegen hem is onduidelijk. Bij een bomaanslag op een moskee in het noorden van Nigeria zijn zeker 20 mensen omgekomen en 90 mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar er wordt vanuit gegaan dat Boko Haram erachter zit. De terreurgroep wil in het noorden van Nigeria een islamitische staat stichten en pleegt geregeld aanslagen. Het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Vlissingen kan worden verbouwd dankzij een crowdfundactie. actie. Een Zeeuwse investeerder heeft 10,6 miljoen euro opgehaald. De andere 10 miljoen euro komt van banken. Het is voor het eerst dat een ziekenhuis wordt gefinancierd met behulp van crowdfunding. Tijdens de verbouwing blijft het ziekenhuis gewoon open. Bob de Jong stopt met lange baan schaatsen. Op Twitter schrijft de routinier van 39 dat hij morgen zijn laatste 10 kilometer zal rijden. De Jong noemt zijn resultaten dit seizoen niet goed genoeg. Zo stond hij tijdens de 5 kilometer op het NK in Heerenveen niet op het podium. De Jong won in zijn carrière onder meer Olympisch goud op de 10 kilometer. Ook werd hij acht keer Nederlands kampioen op die afstand. En wintersporters kunnen in de Alpen volgende week op veel meer plekken skiën. Er worden tientallen centimeter sneeuw verwacht, zegt Weerplaza. Nu kan er alleen nog op de hoge pistes worden geskiet. In de lager gelegen gebieden is het nog te warm en helpen zelfs sneeuwkanonnen niet. Het weer in eigen land dan. De zon schijnt geregeld bij zo'n 12 graden. Morgen meer bewolking en in het westen wat regen. Het is dan iets minder zacht. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 van Gouda naar Rotterdam na een ongeluk met een vrachtwagen.